Twee uur. Jobboot met het NOS Journaal. De Marchusee voert vanwege de vluchtelingenstroom meer mobiele controles uit aan de Nederlandse grenzen. Vrachtwagens, busjes en personenauto's worden van de weg gehaald en geïnspecteerd. Het doel is om mensensmokkelaars op te pakken. De mobiele brigades van de Marchusee krijgen hierbij hulp van de landmacht. Er wordt vooral gecontroleerd bij de grensovergang met Duitsland bij de A12. Ook in andere Europese landen worden de grenscontroles verscherpt om de toestroom van vluchtelingen te beperken. De Roemeense premier Ponta is formeel aangeklaagd. Hij wordt verdacht van corruptie, belastingontduiking en het witwassen van geld. Ook zou hij, toen hij nog als advocaat werkte, onjuiste verklaringen hebben afgelegd. Zelf ontkent hij alle beschuldigingen. Het is voor het eerst dat een zittende premier van het land strafrechtelijk wordt vervolgd. Premier Rutte wil het probleem van de vluchtelingen zowel op korte als lange termijn in goede banen leiden. Dat zei hij bij de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer. Volgens Rutte is het een illusie om te denken dat gemakkelijke oplossingen mogelijk zijn. Rutte nam afstand van termen als asieltsunami, die PVV-voorman Wilders geregeld gebruikt. Volgens de premier is het nog niet zeker of er volgende week een extra Europese top over de vluchtelingen komt, zoals bondskanselier Merkel wil. Wel is er dinsdag een nieuwe bijeenkomst van de Europese bewindslieden van asiel. De Rotterdamse burgemeester Abu Talib wil snel om de tafel met Turkse en Koerdische organisaties om de spanningen tussen deze twee bevolkingsgroepen weg te nemen. Vorige week waren er drie gewelddadige incidenten rond Turkse en Koerdische instellingen. Rotterdam houdt al enkele weken rekening met oplopende spanningen tussen Koerden en Turken als gevolg van de gebeurtenissen in Turkije. Daar is na jaren van relatieve rust het Turkse leger weer in felle strijd verwikkeld met de PKK. Burgemeester Abu Talib roept de Turken en Koerden in zijn stad op om kalm te blijven en met elkaar in gesprek te gaan. Het weer wolkenvelden, af en toe zon, maar ook geregeld een bui. Vanmiddag vanuit het westen opklaringen. Er waait een matige, aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Temperatuur rond 17 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Eembrugge 2 kilometer en richting Amsterdam bij knooppunt Maardenberg 3. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag bij Leidschendam 9 kilometer. Dat heeft te maken met een spoedreparatie na een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht. Na een ongeluk op de A27 van Utrecht naar Breda voor knooppunt Gorkum 11 kilometer. Alle rijstroken daar zijn weer vrij. En op de A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 3 kilometer.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 Ja, ja, en we zijn te beluisteren op uh, eh, 104.5 op de kabel, in de ether op 106.9. En als je het internet wil gebruiken, klik even aan ZFM-live. En mijn naam is Bart van der Meer. Net twee uur eh, Dolly en eh, Ruud achter de rug. Waarvoor dank natuurlijk. ZFM Lunch. En uh, nu Matchbox met Paul Revere en de Raiders en de Foundations. Veel plezier. de Foundations uit 1967 met hun allereerste hit Baby. Now That I Found You. we begonnen met Paul Revere en de Raiders. En die zagen er op het podium altijd heel leuk uit. In die eh, soldatenpakjes van de, eh, van de eh, oorlog in Amerika. Noord tegen Zuid. zij speelden kicks uit 1966. We gaan naar een LP die heet We Are Family. En het nummer wat we gaan draaien komt van de hand van Rogers en Edwards... van de groep Chic. Maar dit zijn de Sister Sledge met Lost in Music. waren ze dan de Sister Sledge... met een heerlijke lange uitvoering van Lost in Music uit 1979. Zijn we toe aan de top 40 van 50 jaar geleden... 17 september 1965. Vier nieuwe binnenkomers. Roy Orbison, Manfred Mann, Lulu en Sonny and Cher. Allemaal bekende namen. En de eerste nieuwe binnenkomer komt van Roy Orbison. Nieuw op 39. Hier is Ride Away. Two wheels a turning, one girl a yearning, big motor burning the road. I'll ride the highway, I'm going my way. I leave a story untold. Pretty girls behind. Big more. relatief onbekend nummer van eh, Roy Orbison. Hij schreef het samen met eh, Bill Dees. En het eh, kwam binnen op 39, heeft weinig verder productie gedaan in Engeland, zowel als in Nederland. Ehm, dan gaan we naar de volgende nieuwe, die staat slechts twee plaatsen hoger, maar is wel veel bekender. Manfred Man. en If You Gotta Go, Go Now, compositie van Bob Dylan. me, baby. I'm trying to make you see that I want to be with you, girl. If you want to be with me, but if you got to go, it's alright. But if you got to go, go now, or else you got to stay all night. expect. But if you got to go, it's alright. But if you got to go, go now. Or else you got to stay all night. Now I'm not trying to question you, to take part in any quiz. It's just that I asking me what time it is. But if you got to go, well, it's alright. But if you got to go, go now, or else you got to stay all night. to make you give anything you never gave before. It's just that I'll be sleeping soon. It'll be too dark for you to find the door. But if you got to go, well, it's alright. But if you got to go, go now, or else you got to stay all night. grote hit voor Manfred Mann. En eh, If You Gotta Go, Go Now. Nieuw op 37. Op 33 nieuw Lulu. Met een eh, nummer wat ook voorkwam op haar LP. Something to Shout About. En deze heet Try to Understand. little patient, baby. Try to understand. He's nothing but a harmless flirtation. Lulu en Try to Understand. En ook dat is helaas voor haar geen grote hit geworden. Eh, dit dan weer wel, dat is de hoogste nieuwe van Sonny and Cher, Baby Don't Go. En die kwam binnen nieuw op 24. En de hoogste nieuwe, dat is dus... De klapper van de week. a parking lot on a piece of land where the supermarket used to stand. Before that, they put up a bowling alley on the site that used to be the local pally. That's where the big bands used to come and play. My sister went there on a Saturday. Come dancing. All our boyfriends used to come and call. Why not come dancing? It's only natural. another day, another date. She would be ready, but she'd always make him wait. In the hallway, in anticipation. He didn't know the night would end up in frustration. He'd end up blowing all his wages for the week. Or for a cuddle and a peck on the cheek. Come dancing. That's how they did it when I was just a kid. And when they said come dancing, my sister always did. silhouettes saying goodnight by the garden gate. The day estate. Her daughters go out, now it's her turn to wait. She knows they get away with things she never could. But if I asked her, I wonder if she would. Come dancing. Come on, sister, have yourself a ball. Don't be afraid to come dancing. It's only natural. Het waren de Kings en zij nodigden ons uit om te komen dansen. Come Dancing. We gaan in 1959 luisteren naar de Fleetwoods en Come Softly To Me. softly, darling. Come softly, darling. Come softly, darling. Come softly, darling. Come to so you well, but must be healthy. was hem Cat Stevens en dat kwam eh, uit het jaar 1976 ehm, van zijn album Numbers. Zijn we toe aan de tip van Willem. En deze week zaten Willem en ik wel helemaal op één lijn met deze tip, want hij gaf aan, ik wil graag als tip hebben die Air That I Breathe van de Hollies. En dat, eh, die had ik al op mijn lijst staan. Maar die heb ik toen meteen gepromoveerd naar tip, want dat is hier wel zeker meer dan de moeite waard. Gecomponeerd door Albert Hammond en Lee Hazelwood uit 1974 is hier de tip van Willem de Hollies en The Air That I Breathe. was een, de tip van Willem. The Air That I Breathe van de Hollies. Helaas eh, heeft hij het vandaag zelf niet kunnen beluisteren. Want hij is er lekker even met zijn vrouw een weekje tussenuit. Hier is Level 42. band Level 42 met Lessons in Love. En voornaamste, eh, het voornaamste bandlid was natuurlijk de bassist Mark King uit 1986. Eh, met dit weer zou je eigenlijk wel willen slapen. En de roadies vinden dat ook. De Roadies en Sleep, eh, Sleep. <laughs> en daar gaat de wekker. Eh, sleep, ja, hebben we dat ook weer gehad. De volgende band begon als de Soul Survivors... maar werd later Love Affair. En die hadden twee grote hits. De eerste was Everlasting Love... en de tweede deze, Rainbow Valley. Yep. Dat was hem dus. In een periode dat de Bee Gees het heel even met elkaar niet konden vinden... had eh, mm, eh, Robin Gibb, ja die was het, niet Barry, maar Robin Gibb... die had een aantal eh, solo-hits en dit was de eerste. Dat was namelijk Saved by the Bell. Gaan we naar de allerlaatste en die halen we niet helemaal maar vooruit. Roy Orbison met Running Scared. Tot zometeen na het nieuws en de berichten. just running scared. Each place we go, so afraid that he might show.